Reizigersclub Rover zegt in de Telegraaf dat OV-bedrijven wat moeten doen voor die mensen. Want als ze helemaal de auto pakken, krijgen ze niet snel terug in de bus of de trein. Ze denken aan een 100 rittenkaart waarmee je dan zelf kiest wanneer je hem opmaakt. Of een half abonnement voor mensen die de ene dag thuis en de andere dag op kantoor werken. We zitten nog steeds in lockdown, maar hoe snel moeten we daar weer uit? Meer dan de helft van de mensen vindt dat de coronaregels stapje voor stapje versoepeld moeten worden, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Een iets kleinere groep wil dat de bol in één keer weer open gaat. Ik ben voorstander van stap voor stap. Hè. Dat, kan, dat kan best in, in, eh, in fases ingevoerd worden. Als ik heel eerlijk ben, dan gewoon liever keihard. Gewoon alles open. Kijk naar België. Kijk naar Duitsland. Daar gaat toch, daar gaat toch ook alles open? Gisteren bleek dat het OMT niet meteen alles open wil gooien... maar gaat voor de optie stapje voor stapje. In Kazachstan is de regering afgetreden na grote protesten. Mensen gingen sinds 1 januari de straat op omdat de brandstofprijzen waren verdubbeld. En dat leidde nu tot een onrustige nacht. 95 agenten raakten gewond, zeggen de autoriteiten. En ook zouden zo'n 200 demonstranten zijn opgepakt. In Groningen is gisteren alweer een schip tegen een brug gevaren. Frits woont in de buurt en kreeg het mee. Ik stond eh, in de keuken eh, de, de arras te doen eh, vanavond. En in één keer een hoop gebrom van, een, van een schip. Hij stond ernaar te kijken terwijl het schip tegen de brug voer. Maar achteraf denkt hij, was dat wel zo veilig? Zo'n schip kan ook exploderen, eh, lijkt me. Dus eh, ja, dat is niet helemaal een lekker gevoel eh, op zo'n moment natuurlijk. Het is niet fijn wonen, maar dat soort dingen moet je niet, niet hebben. De brug is trouwens niet echt beschadigd. Het schip wel, de stuurhut is helemaal in elkaar gedrukt. De laatste tijd ging het vaker mis met schepen en bruggen in Groningen. Eentje is zelfs niet meer bruikbaar. Het weer, een mix van zon, wolken en buien met kans op hagel en onweer en natte sneeuw.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 him. Silver reach the sky. Fight the battles and the blues. Wars of love and wars of art. Tonight the cape is in my Spanish heart. setting on the moon. See 1,000 violins. joyful hymn. Silver sonnets reach the sky.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 hebben gisteren alle drie nieuwe besmettingsrecords gemeld. Het aantal besmettingen op de eilanden stijgt al dagen. De druk op de zorg neemt er ook weer toe. De regering van Kazachstan is afgetreden na een golf van protesten in het land. De bevolking is woedend dat de prijs van LPG op 1 januari in één keer is verhoogd. En op twee bedrijven in Bentelo in Overijssel worden bijna 190.000 kippen afgemaakt... omdat daar vogelgriep is vastgesteld. Het gaat om een gevaarlijke en zeer besmettelijke variant.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 He only laughs and plays on Christmas holidays. Steals a kiss from every miss, a man with a mistletoe mustache. Nerves are all a tingle when he kisses them, they say. They hear bells that jingle, but the bells are not on Santa's sleigh. If your girl's acting weird and her lipstick is smeared, do take care, you beware of the man with the mistletoe mustache. Thank you. Grumpy character is causing quite a stir. Gets the lift with every gift, the man with the mistletoe mustache. Every critic's write-up says his personality makes the girls' eyes light up just as bright as any Christmas tree. Who always runs away right after New Year's Day. But who'll appear again next year? The man with the mistletoe mustache.